4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een computerstoring was mogelijk de oorzaak van de brand in de Notre-Dame. De rector van de kathedraal in Parijs heeft dat gezegd in een gesprek met ondernemers. Om wat voor computerstoring het gaat, dat kon de rector niet zeggen. onderzoekers van de politie zeiden gisteren nog dat kortsluiting... de meest waarschijnlijke oorzaak is van de brand. De man die in 2017 werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dreiging met een terroristisch misdrijf in de Rotterdamse maassilo, had zich voorgedaan als terrorist om iemand te ontmaskeren. Volgens de OM had de 22-jarige Brabander contact gelegd met een man in Spanje van wie hij dacht dat het een terrorist was. In chatberichten sprak de Brabander over een aanslag in de maassilo. Hij is door justitie gewezen op de risico's van zijn gedrag en is verder geen verdachte meer in de zaak. Het is druk op de weg. Ongelukken, pech en vakantieverkeer hadden een uur geleden al voor ruim 550 kilometer aan file veroorzaakt. Nou, het was de hele dag al druk op de wegen. Naar vooral de Keukenhof en richting Den Helder voor de boot naar Tessel. En na een ongeluk op de brug bij Gorkum ontstond een enorme file op de A27. Er mogen weer LHBTI-evenementen worden georganiseerd in Ankara, meldt een Turkse homorechtenorganisatie. De gouverneur had de activiteiten voor onbepaalde tijd verboden, maar volgens de rechter is dat een inbreuk op de burgervrijheden. Op een begraafplaats in Rome heeft de politie een kilo cocaïne en een vuurwapen gevonden. De drugs en het wapen lagen verstopt achter een grafsteen in een urnenmuur. De politie was gaan kijken op de monumentale begraafplaats nadat een auto op hoge snelheid het terrein op was gereden. Agenten die zagen de bestuurder daarna een kapel binnenlopen en de grafsteen weghalen. Een verdachte is opgepakt, de man, een marmerbewerker, die maakt grafstenen daar. Het weer nog zonnig en vrijwel onbewolkt. In Arsen in Limburg is het 25 graden geworden. Daarmee is het de eerste regionale zomerse dag van het jaar. Ook in het paasweekend is het zonnig, droog en warm. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging... op de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 10 minuten. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo een kwartier oponthoud.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 Elke vrijdagmiddag worden ze op een rij gezet in de top 20 op ZFM Zandvoort. Ik, Jesse Sprinkelman, praat je bij over de nieuwe binnenkomers, de platen die zijn verdwenen uit de lijst en natuurlijk de nummer 1 van dit moment.